Kosovo had het recht om zich twee jaar geleden onafhankelijk te verklaren. Dat heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag bepaald. Servië had de kwestie aan het gerechtshof voorgelegd omdat dat land Kosovo ziet als een eigen provincie. De Albanese die er wonen riepen twee jaar geleden eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Sindsdien hebben 69 landen Kosovo als staat erkend, waaronder Nederland en de Verenigde Staten. Het oordeel van het internationaal gerechtshof is niet bindend. Informateur Lubbers is bezig met zijn gesprekken eh, met de fractieleiders. Hij sprak als eerste met VVD-leider Rutte. Die zei dat er wat hem betreft eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheden van een rechtskabinet. Ook PvdA-leider Cohen vindt dat eerst een kabinet van VVD, PVV en CDA moet worden onderzocht. Nu is PVV-leider Wilders bij Lubbers. Ook hij pleit voor een rechtskabinet. Een man uit Heerlen heeft gisteren gevaar veroorzaakt toen hij in de avondspits op de A79 ging liggen. Volgens de politie was hij zwaar onder invloed van drugs. Ter hoogte van Heerlen liep hij de snelweg op en ging daar verschillende keren over de volle breedte van de rijstrook liggen. Automobilisten konden de man ternauwernood ontwijken. De dekkingsgraad van een paar grote pensioenfondsen is verder weggezakt onder de 105 procent. Het minimumniveau dat verplicht is gesteld door de Nederlandse bank. Het gaat om zorg en welzijn, PMT, het Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek, en PME, het Fonds voor Metaal en Elektro. Vorige week maakte het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, bekend dat de dekkingsgraad met 95% ver onder de minimumeis staat. Aartsbisschop Tutu trekt zich terug uit het openbare leven. Na februari volgend jaar zal de 78-jarige Zuid-Afrikaan helemaal geen interviews meer geven. Toetel kreeg in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn strijd tegen de apartheid. Na de val van het apartheidregime was hij voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Het weer bewolkt in het zuiden mogelijk een bui. Maximum temperatuur 24 graden.